Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Er waren nog meer kandidaten die zelf genoeg stemmen haalden voor een zetel, maar die stonden toch al op een verkiesbare plaats. Onder hen is ook PVV-kamerlid Brinkman. De kiesraad maakte verder bekend dat er niets verandert in de officieuze uitslag die vorige week naar buiten kwam. Er komen 62 vrouwen in de Kamer en dat is een record. Minister Van der Hoeven schrapt zeven van de 86 windmolens in de Noordoostpolder. Ze komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer. Die vond dat de minister meer rekening moest houden met het beschermde dorpsgezicht van Urk. Van der Hoeven heeft er verder voor gezorgd dat de inwoners van Urk zelf ook aan het windmolenpark kunnen deelnemen. Inwoners van Urk hadden geklaagd dat ze wel de lasten van het project hadden, maar niet de lusten. Het marineschip De Zeven Provinciën is uit Den Helder vertrokken naar de Golf van Aden om daar Somalische piraten te bestrijden. Het schip leidt een NAVO-missie waaraan ook de Amerikaanse en Canadese marine meedoen. Begin dit jaar bestreed ook het marineschip Tromp piraten voor de Somalische kust. Dat was tijdens een missie van de Europese Unie. Met Pasen overmeesterde een eenheid van de Tromp de kapers van een Duits vrachtschip en bevrijdde de 15 bemanningsleden. Nederland doet sinds 2008 voor de kust van Oost-Afrika mee aan de strijd tegen Somalische kapers. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Nieuw-Zeeland voor een verrassing gezorgd. De kansloos geachte Kiwis hielden Slowakije op 1-1. Later vandaag zijn nog de wedstrijden Ivoorkust-Portugal en Brazilië-Noord-Korea.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 I know you see bugging but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think understand. I'm telling you, girl, I can tell you ashamed Talk of your to friend.